Michiel van der Velde met het NOS Journaal. Kamerleden hebben met verbazing gereageerd op berichtgeving van Nieuwsuur en Nieuws en Co. Waaruit blijkt dat Rijkswaterstaat jaren geleden is gestopt met het gebruik van vervuilende staalslakken in wegen, zonder dat besluit naar buiten te brengen. Rijkswaterstaat stopte in 2016 vanwege onacceptabele risico's met het vervuilende restproduct, maar kreeg kort daarna van het ministerie de opdracht om opnieuw met staalslakken te gaan werken. PVV-Kamerlid Boutkan noemt het een lijk in de kast. VVD'er Buisen wil dat de regels voor het gebruik van staalslakken worden aangescherpt. NSC wil dat het gebruik van staalslakken helemaal wordt stopgezet. Vice-premier Agema zegt zich zorgen te maken over de onrust die ook in Nederland bestaat over de situatie in Gaza. Volgens haar wordt die onrust steeds zichtbaarder. Zo hebben meerdere steden het kabinet opgeroepen om de Israëlische regering tot de orde te roepen. De Zweedse journalist die in maart in Turkije werd opgepakt is weer vrijgelaten. Volgens de Zweedse premier Christensen is de man op weg naar huis. De journalist werd opgepakt toen hij in Turkije verslag wilde doen van protesten tegen de regering van president Erdogan. Die waren uitgebroken nadat de burgemeester van Istanbul was gearresteerd. Een belangrijke tegenstander van Erdogan. De Zweedse journalist werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 11 maanden. De brand op een schip in Amsterdam is uit. Het vuur woedde sinds gistermiddag in het schrootmateriaal op een schip in het westelijk havengebied. Daarbij kwam zoveel rook vrij dat inwoners van de hoofdstad last hadden van stank... en daarom meerdere NL-alerts kregen. Inmiddels kunnen mensen hun ramen en deuren weer openen, zegt de brandweer. Het weer. Vannacht is het helder. Alleen in het noorden komt plaatselijk wat mist voor.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 doors. What's that feeling called when, when finally you're in and you're standing in the middle of the floor and you open your arms real wide to, to accept those vibes, all those positive vibes, and your family's there and, and all those people that that are experiencing the same thing that you are experiencing at that, that moment in time.